Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code oranje uitgebreid. De waarschuwing geldt nu voor de hele noordelijke helft van het land. Daar trekken forse onweersbuien over met kans op hagel, windstoten en veel neerslag. In de rest van het land geldt code geel, ook daar kan een enkele onweersbui vallen. Noodweer heeft op verschillende plekken al tot wateroverlast geleid. In Goes zijn de leerlingen van een lyceum naar huis gestuurd vanwege wateroverlast. Tussen Utrecht en Hilversum rijden geen treinen vanwege bomen die op het spoor zijn gevallen. In Leiden is een woning door blikseminslag in brand gevlogen. En in Tilburg is de bliksem ingeslagen in het dak van een middelbare school. Tekorten aan veelgebruikte antibiotica zijn het gevolg van monopolies of bijna monopolies van de grondstofproducenten van die medicijnen. Dat stelt de onafhankelijke Access to Medicine Foundation die onderzoek doet naar de beschikbaarheid van antibiotica. De meeste grondstoffen voor antibiotica worden in China en India gemaakt in een handvol fabrieken. Als daar iets misgaat heeft dat wereldwijd grote gevolgen. Niet lang geleden leidde een ontploffing in een Chinese fabriek nog tot grote tekorten van een veelgebruikt antibioticum. In Denemarken geldt vanaf augustus een verbod op het dragen van een burka of niqab. Het Deense parlement heeft ingestemd met een algeheel verbod op gezichtsbedekkende kleding. Wie zich niet aan de nieuwe wet houdt riskeert een boete van 135 euro bij de eerste overtreding. En dat bedrag kan oplopen tot 1350 euro. Ook maskers, helmen en nepbaarden die te bedekkend zijn worden verboden. Uitzonderingen zijn een sjaal bij koud weer en een masker voor carnavalsfeestjes. Het weer, stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel neerslag.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 En daarna QB and the Blizzards and Things I Remember. En voor de tweede uur hebben we verder nog eh, heel erg fijne muziek in de aanbieding. Veel plezier het komende uur. the sky, to the sky, to the sky, to the sky, love. Ja, ja, dat waren QB and the Blizzards met eh, Things I Remember van het album Desolation uit 1966. En een eh, gevolg van het feit dat we vakantie hadden in Oostenrijk. Want als Willem en ik eh, naast elkaar zitten of staan, dan gaat het vaak, heel vaak, over muziek. de volgende trouwens die we gaan draaien is ook het gevolg van die vakantie. En we begonnen met Roll Over Lay Down van de Status Quo... Eh, uit 1975. En dat hebben we op de lijst gezet vanwege het feit dat Francis Rossi deze week 69 is geworden. Jawel. Eh, de volgende die we gaan draaien is ook een gevolg van het feit dat we het over muziek hebben gehad in Oostenrijk. Hier is eh, Robin Gibb, Saved by the Bell. track van zijn solo-album Robin's Rain. Dit was Robin Gibb en Saved by the Bell. Dan gaan we luisteren naar een one-hit wonder uit 1962. En die is werkelijk fantastisch mooi. Hier is Cathy Lester en Love Letters. Love letters straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in when I can have all the love you write. i memorize every line. And I kiss the name that you sign. straight from your heart. I memorize every line, and I kiss the name that you sign. mooie one-hit wonder uit 1962. Love Letters van Cathy Lester. Er is maar één uitvoering van dit nummer die een beetje in de buurt kan komen. En die komt van Bill Wyman en de Rhythm Kings. Met zang van Beverly Skeets en een gitaarsolo van George Harrison. Die gaan we natuurlijk ook nog wel een keertje draaien. Maar niet vandaag, in ieder geval. Nee, eh, Pearls, a Singer van Elke Brooks, was een top 100 hit in 1977. Pearls, a Singer... She stands up when she plays the piano. succes helaas voor Elke Brooks. Alleen met Pearl de zinger is het gelukt, maar ze was wel heel erg eh, goed in het live optreden. En daar ging het tenslotte ook om, want daar verdien je eigenlijk het meeste mee. Ehm, als je op Facebook zit, moet je eens even gaan zoeken naar Not Quite the Rock'n'Roll Hall of Fame. Een leuke Facebookpagina met allemaal leuke weetjes over hele leuke muziek. Zoals deze, daar had hij het van de week over. Uh, Procol Harum met Quite Rightly So. for you whose eyes were open wide. Whilst mine refused to see, I'm sore in need of saving grace. Be kind and human. Wider Shade of Pale en Homburg was dit de derde hit voor Procol Harum. Quite Rightly So. En die kwam uit 1968. Eh, Jawel. Ehm, we gaan naar eh, de Elvis Presley single uit 1956. De A-kant was I Want You, I Need You, I Love You. En de B-kant My Baby Left Me. Hier is Elvis Presley. Hold me till you came to me. baby left me. My baby even left me, never said a word. Lord, I stand at my window, wring my hands and cry. I hate to lose that woman, hate to say goodbye. You know she left me. Yeah, she left. Een elfe single uit 1956... I Want You, I Need You, I Love You. En daarna My Baby Left Me. In 1977 brachten de Carpenters een LP uit met de titel Passage. En daarop stond een compositie van onder andere Juice Newton... de Carpenters hier met Sweet Sweet Smile. se la home 1966 was het jaar en dit waren de Supremes en You Can't Hurry Love. En dan gaan we nu luisteren naar drie nummers uit de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. Welke je gehoord hebt en eh, welke plaatsen stonden, dat hoor je straks. Veel plezier met die Nederpop Top 100. she touched her hand. Yeah, then she looked at me. Oh, I could see her eyes. Well, just as I hope just as I hope they would be. I said, touch, baby. I didn't mean to touch you, but I just touched your hand. looks so understanding, try to look so recommending. And she held my hand so tight, we didn't speak a word. And I stayed right by her side, that's how we spent the night. I held her hand in mine, it made me feel so fine, and I. by I said, I didn't think that you, but I uh, touched your little hand. Yeah, you look at me, I could see your eyes. But just as I hoped as I hoped they would be. Well, touch. I didn't mean to touch you, but I touched your hand. Well, you were so understanding. I tried to look so recommending, and I've been with her all night long, sharing a feeling that grew strong. We found ourselves a love that couldn't possibly go wrong. I still hold her hand in mine, and it still makes me feel so fine. allegory. She was living alone in a house made of stone, living without fame and glory. She cared for the lost and the lonely. Heaven on earth for the enkele zin. Als je me maar niet ziet, als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer en dat je pa zo'n succesvol zakenman was. Met andere woorden, wat ben jij een boer, maar ben ik daarom te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? kijk ik uit. Je bent het niet gewend. Om te vreten van de straat. Als je lichamelijk maar niet belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop. Maar ben ik nou te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? Dat waren weer drie nummers uit die Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. Op 58 hoorde je The Outsiders met Touch. Op 57 BZN met Jan en Annie en Lady Macquarie En op 56 eh, Armand met Ben ik te min. Volgende week weer drie. En hier is Smokey. Juanita came to me last night and she cried... over and over. Ooh, Daddy, I love you, you know, and I think it's the moonlight. She looked so fine, well, she looked alright, and she moaned, Ooh, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight light. Made in Mexico, school in France, full of love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I have been. Smokey uit het jaar 1978 met een compositie van onder andere Chris Norman.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 Well, alright. time. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. dat was na een eh, kleine vijf weken weer de eerste uitzending van Matchbox. Door mijzelf gepresenteerd en het was weer heerlijk om te doen. Lekkere muziek en eh, uit alle windstreken <laughs> en uit alle jaartallen, uit alle decennia. Eh, volgende week zijn we er gewoon weer natuurlijk. Dus ik wens u een bijzonder fijn weekend. Het, de zon schijnt hier nu, dat had Dolly al voorspeld. En het is uitgekomen. Ehm, fijn weekend dus met zon en alles.